Zes uur. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In het noorden van China zijn bij een hardloopwedstrijd van 100 kilometer... zeker 21 doden gevallen. De meeste deelnemers aan de ultramarathon starten hun tocht in t-shirts en korte broek... maar werden onderweg overvallen door harde wind en een ijzige kou en neerslag. De race werd stilgelegd Honderden reddingswerkers zochten naar de hardlopers... maar een aardverschuiving vanwege het extreme weer maakte dat lastig. Later werden de lichamen van 21 dode hardlopers gevonden. In Tel Aviv hebben duizenden Joden en Arabieren samen gedemonstreerd voor vrede. Dit is het huis van ons allemaal, riepen ze. Er werd ook steun uitgesproken voor het staakt het vuren tussen Israël en Hamas... en opgeroepen een einde te maken aan de bezetting van de westelijke Jordaan-oever. Met de wapenstilstand kwam donderdag een einde aan een conflict... waarbij Israël luchtaanvallen uitvoerde op Gaza... en Hamas raketten lanceerde richting Israël. De Belgische voortvluchtige militair Jurgen Konings wordt nu internationaal gezocht. Interpol zoekt hem voor dreigen met een terroristische aanval... Konings had, het onder meer op viroloog Mark van Ranst gemunt. De Belgische politie en het leger zochten afgelopen dagen naar hem in een nationaal park. Vlak over de grens met Limburg. Maar daar zijn ze mee gestopt. Het ziet er niet naar uit dat ze hem daar nog gaan vinden, zegt het Belgische OM. Rond 1 uur vannacht werd de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gewonnen door Italië. Tweede werd Frankrijk en derde Zwitserland. Nederland eindigde in de onderste regionen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 for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 how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because.

あ。 you must have took a whole hour just to make up your face, baby. Clouds and time, ugly lies. we all dream of.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 van ZFM.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 106.9 ZFN